in boekraad met het NOS Journaal. Leidinggevenden van een hulporganisatie voor mensen met HIV en AIDS in Ghana... hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik en corruptie. Dat is bekendgemaakt door het Global Fund, een internationaal fonds... dat de Ghanese organisatie subsidieert. De leidinggevenden eisten dat patiënten seksuele daden verrichten... of smeergeld betaalden in ruil voor gunsten. Staat in een onderzoeksrapport. De misstanden vonden plaats tussen 2010 en 2019 en er zouden tien daders zijn geweest. Volgens viroloog en OMT-lid Marion Koopmans is er op korte termijn nog weinig ruimte voor versoepelingen. Gezien de stijgende besmettingscijfers zit Nederland volgens haar waarschijnlijk aan het begin van een derde coronagolf. Koopman zei in Nieuwsuur dat de kans aannemelijk is dat het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd gaat stijgen... als de besmettingen overslaan van jongeren op ouderen. De snelheid van de vaccinaties kan het tij keren, zegt ze. Als er genoeg mensen zijn ingeënt, komt er wel ruimte voor versoepelingen. Turkije maakt niet langer deel uit van het Istanbul-verdrag... dat geweld tegen vrouwen bestrijdt. Leden van de partij van president Erdogan vinden het verdrag in strijd met de traditionele familiewaarden in Turkije. Ook zou het verdrag homoseksualiteit propageren. President Biden en vicepresident Harris hebben de Aziatische gemeenschap in Atlanta bezocht... waar eerder deze week een schutter acht mensen vermoordde. Zes van hen waren vrouwen met een Aziatische achtergrond. Biden noemde het hartverscheurend dat de Aziatische Amerikanen voortdurend bang zijn dat hun iets wordt aangedaan.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 beste vriendje krijgt. En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis. S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij wanneer de drempels komen op jouw pad.